5 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Psychiatrische klinieken investeren ieder jaar miljoenen euro's extra... in de beveiliging van medewerkers en patiënten tegen agressieve bewoners. Dat is het gevolg van het beleid om mensen met psychiatrische problemen... zoveel mogelijk thuis te behandelen. Daardoor zitten vooral op de gesloten afdelingen in de klinieken... met name patiënten die zeer ernstig ziek zijn. Daardoor is de sfeer er veranderd. Ook blijkt dat de vroegsignalering door gemeentelijke wijkteams nog niet goed werkt. Zodat mensen vaak pas worden opgenomen bij een crisissituatie de Parnassia Groep, dat is de grootste GGZ-instelling van Nederland... kwam vorig jaar in de rode cijfers door de investeringen. De Eritreër die gisteren in Frankfurt een vrouw en haar zoontje voor een trein duwde... werd gezocht door de Zwitserse politie. De jongen van acht kwam om het leven. De man woonde in Zwitserland en had een verblijfsvergunning. Dat zei de Duitse minister van Binnenlandse Zaken op een persconferentie. De verdachte van 40 werd gezocht omdat hij zijn buurvrouw had bedreigd... haar had proberen te wurgen en vervolgens had opgesloten. Daarna was hij op de vlucht geslagen. Volgens de Zwitserse politie had de man onlangs tijdens een woedeaanval... ook zijn vrouw en drie kinderen opgesloten in huis. Een Russische rechtbank heeft een verzoek afgewezen om oppositieleider Nawalny vervroegd vrij te laten. Hij had daarom gevraagd omdat gif in zijn cel hem waarschijnlijk ziek heeft gemaakt. Vorige week kreeg hij 30 dagen celstraf voor het organiseren van een demonstratie die niet was toegestaan. Eergisteren werd hij naar het gevangenishospitaal gebracht met een opgezwollen gezicht en oogklachten. Gisteren was zijn toestand volgens het ziekenhuis bevredigend en moest hij terug naar zijn cel. Het weer, zon en stapelwolken. Op een enkele plaats een bui, mogelijk met onweer. Temperatuur tussen 25 en 29 graden. In de loop van de avond meer regen en onweersbuien. Morgen maxima van 20 tot 23 graden. Enkele buien, lokaal met onweer, maar ook van tijd tot tijd zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog file op de N200 van Amsterdam naar Halfweg. Tussen de aansluiting met de A10 en Halfweg 3 kilometer. De vertraging is een kwartier. En dat komt doordat de weg daar even dicht was vanwege een hevige brand in de buurt.